In de apres Rotterdam, daar is het feest. Op het Stadhuisplein, daar moet je zijn geweest. Zeven dagen lang, volledig uit je bol. Het maakt niet uit wie je bent, giet de glazen nog eens vol. Het is een zomer in het land, je het werk maar aan de kant. Het is tijd voor wat vertier, met je vrienden veel plezier nog lang genoeg. We feesten door tot morgens vroeg. Dus zing maar met me mee. In de apres het Rotterdam, daar is het feest. Op het Stadhuisplein, ja daar moet je zijn geweest. Zeven dagen lang, volledig uit je bol. Het maakt niet uit wie je bent, giet de glazen nog eens vol de avond was weer zeer geslaagd. Je trekt je schone kloffie aan, het wordt weer tijd om terug te gaan. Waar al je vrienden zijn, oh wat is het hier toch fijn. En zing weer met ons mee. In de apres hut, Rotterdam, daar is het feest. Op het Stadhuisplein, jaren moet je zijn geweest. Zeven bent, giet de glazen nog eens vol.